me. tilted state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 De grootste leverancier, Vitens, had gehoopt dat het verbruik met de vakanties iets zou afnemen, maar dat is niet gelukt. Het bedrijf draait erom op volle toeren. De watervoorziening komt niet in gevaar, benadrukt Vitens, maar het bedrijf zou graag wat capaciteit overhouden. Met de hitte van nu zit dat er niet in, concludeert Vitens. Op verschillende plaatsen in het land zijn natuurbranden uitgebroken. Bij Marhezen staat een gebied van 16 hectare in brand. Een golfbaan in de buurt is vanwege de rookontwikkeling ontruimd. Ook in Loon op Zand en Schiermonnikoog zijn natuurbranden, maar die zijn inmiddels onder controle. Er wordt ook brand bij een afvalverwerker in Varseveld in de Achterhoek. Het is onduidelijk of er een verband is met de droogte of het warme weer. Een maand geleden was bij hetzelfde bedrijf ook al brand. Twee weken geleden bleek dat de afvalverwerker in Varseveld allerlei veiligheidsregels overtreedt. De belastingtelefoon is te vaak onbereikbaar. De afgelopen maanden kreeg de ombudsman daar bijna net zoveel klachten over als normaal in een jaar tijd. Daarom wil hij dat de staatssecretaris de capaciteit bij de belastingtelefoon structureel vergroot. Volgens ombudsman van Zutphen krijgen veel bellers te horen dat alle medewerkers van de belastingtelefoon in gesprek zijn en wordt daarna de verbinding verbroken. Wie wel verbinding krijgt staat vaak meer dan 20 minuten in de wacht. Het ministerie van Financiën geeft toe dat er te weinig mensen werken. De Belastingdienst probeert nu meer medewerkers te werven. Het weer, veel zon, later kans op een onweersbui. Aan de kust is het een graad of 30, in het oosten maximaal 37 graden. Ook morgen is het heet, zaterdag minder warm en kans op een flinke bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan momenteel geen files. ます。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 away. to en Zomerhits.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 children, teach them the very best you can. Oh, yeah. The world won't get no better if we just let it be. Oh, no. the world won't get no better. We gotta change again, just you and me.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 Wake up, everybody, no more sleeping in bed. Oh, wake up, everybody, yeah. Cause I need a little help. I can't do it alone. everybody. Wake up, everybody. Geef mij eens je handen, kijk in mijn ogen. Ik zit vol van iets dat jij moet weten.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 gridano foschi. Così